is leidinggevende, zelf voor zijn chef zeer bevende. Naar promotie strevende, trapt hij hard naar omlaag. Elke morgen komt hij weer als eerste op de zaak. Na de stress van druk verkeer is het meteen weer raak. Want opnieuw zijn buiten kijft de targets niet gehaald. Denkt hij soms dat het bedrijf voor falen hem betaalt? is leidinggevende voor de directie bevende, naar hun waardering strevende, met pijn in hart en maag. Hij schreeuwt zijn team weer bij elkaar en deed dan elk bezwaar. Smalend hoort men zijn misbaar en denkt straks is de koffie klaar. levende, met zweet aan handen klevende. Hoe lang is hij nog levende? Dat is nog maar de vraag.